Dit is Maud met het NWS Journaal. En twee asielzoekers een steekpartij geweest. Gisteravond ging het eerst mis in het AZC in Graven in Brabant. Daar raakte een bewoner zwaar gewond. Twee verdachten zijn aangehouden. Later werd een bewoner van een asielzoekerscentrum in Middelburg neergestoken. Ook die moest naar het ziekenhuis. Eén verdachte werd opgepakt. Wat de aanleiding was van de steekincidenten is nog niet duidelijk. Italië en Malta hebben een schip geweigerd met daarop meer dan 600 migranten. Onder wie ruim 100 minderjarigen die alleen reizen. De migranten zijn dit weekend uit het water gered of een boten gehaald die worden gebruikt door smokkelaars. Malta zegt dat het de taak van Italië is om reddingsacties te coördineren. Maar de nieuwe regering van Italië wil een einde maken aan de instroom van grote groepen migranten. De boot vaart nog steeds rond op de Middellandse Zee. De bitcoin heeft de grootste val doorgemaakt in drie maanden tijd. Aanleiding is een inbraak bij een Zuid-Koreaans handelsplatform voor cryptomunten. Het bedrijf bevestigt dat er is gestolen, maar zegt niet welke munten en hoeveel. Bezitters dumpten daarop massaal bitcoins. De cryptomunt is nu nog geen 7000 dollar meer waard. Half december was het nog 20.000 dollar. Veel analisten waarschuwden eerder al dat de bitcoin een bubbel is die op barsten staat. Max Verstappen is derde geworden bij de Grand Prix van Canada. De overwinning in Montreal ging naar Sebastian Vettel. De eerste ronde op het circuit was spectaculair... met een aanval van Verstappen op de tweede plek van Bottas. Maar Verstappen bleef derde en hield die positie de rest van de race vol. Vettel reed onbedreigd naar de eerste plaats... en pakte daarmee ook de koppositie in het klassement. Het weer overdag in het binnenland geregeld zon. In het zuidoosten is kans op regen of onweersbui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het.